you're happy to tomorrow. Love comes but once, don't be a dunce. When you meet it, steal it, beg or borrow. I'm fond of you, you're fond of me. Tell me you love me and hug me and squeeze me. My kind of love, one way to paradise. Although you're happy today you may be gone tomorrow. Love comes but once, don't be a dunce. When you meet it, steal it, beg or borrow. I'm fond of you, you're fond of me. Tell me you love me and hug me and squeeze me, my kind of love. One way to paradise. My Kind of Love, dat was eh, Patty Page. Ja, luisteraars, we hebben nog een paar seconden te gaan... Eh, voordat reclame, Niels en reclame weer voorbij komen.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 In een wetsvoorstel schrijft hij dat de regie over de uitvoering van de straf moet overgaan van het Openbaar Ministerie naar de minister van Justitie. Veroordeelden komen nu te laat in de cel of beginnen te laat aan hun taakstraf, zei Teven in het WNL-tv-programma op zondag. Ook zouden er daders zijn die hun straf helemaal ontlopen. Bovendien moeten slachtoffers, nabestaanden en anderen beter worden geïnformeerd over de bestraffing van de dader, vindt Teven. De politie in Leusden zoekt getuigen van een mishandeling op straat. Een man van 24 werd in de nacht van vrijdag op zaterdag... door een groep van een man of tien zonder aanleiding ernstig mishandeld. Hij fietste rond kwart voor zes ochtends op de Groene Zoom in Leusden. Daar werd hij van zijn fiets getrokken, geslagen en geschopt. Hij zou bewusteloos zijn geraakt en kwam bij in een afwateringskanaal. Zijn vader bracht hem vanwege een hoofdbond naar het ziekenhuis. Daar bleek hij ook een hersenschudding en veel blauwe plekken te hebben. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken John Kerry is aangekomen in Egypte. Een dag voordat het proces tegen de afgezette president Morsi begint. De VS en Egypte zijn van oudsher bondgenoten, maar de relatie is bekoeld sinds het leger de democratisch gekozen president Morsi in juli afzette. Kerry is de komende dagen in de regio, waar hij onder meer Saoedi-Arabië, Israël, Jordanië en Marokko bezoekt. Een tribunaal in Bangladesh heeft een Brit en een Amerikaan ter dood veroordeeld voor oorlogsmisdaden. De twee zouden tijdens de onafhankelijkheidsoorlog in 1971 18 voorstanders van onafhankelijkheid hebben ontvoerd en vermoord. Doordat het tribunaal er niet in slaagde hen uitgeleverd te krijgen, waren ze niet bij de behandeling van hun zaak. Het weer. Er trekken buien over het land, soms met onweer. Het waait flink, aan zee hard tot stormachtig. In de middag neemt de wind af. Het blijft regenen met af en toe zon. Het wordt een graad of 11. Dit was het NOS Short. Dit is Erwin de Hart van de ANWB. Er zijn op dit moment geen files, er zijn geen aangekondigde snelheidscontroles. Dat betekent niet dat er geen snelheidscontroles zijn. Tot zover de verkeersinformatie. je snelheid, slimheid en behendigheid op de nieuwste spelletjes en kermisattracties in Familyland.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 En Hans verzorgt het tweede uur en dit uur krijgt u gepresenteerd door mij. Wat horen we zo meteen? Uh, een heleboel muziek. We beginnen met een eh, heerlijke plaat uit de jaren 70 van Boney M. En dat is eh, Rasputin. De dames en heren van... Eh, nee, de heer en de dames van uh, M. en Rasputin. Er is in al die jaren eigenlijk weinig veranderd in Rusland. Eerst hadden ze Rasputin en nu is ze gewoon Poetin. Dat hebben wij in Nederland ook met patat. Ja, eerst gewone patat en nu raspatat. Eh, hier zijn de Bee Gees. Shocking Blue, de groep van eh, Mariska Veres en Robbie van Leeuwen. Ehm, waarom zijn wij hier vandaag? U krijgt vandaag een sneak preview van wat u de komende maanden, misschien wel jaren, kunt gaan verwachten op donderdagmiddag tussen 2 en 6. Van donderdagmiddag 2 uur tot 4 uur ben ik er. En van 4 tot 6 is Hans Wassenaar er. En hij gaat in de tweede uur gaat hij u een beetje vertellen wat in zijn programma verwacht kan worden. Ehm, in mijn programma muziek uit de jaren 50 tot en met 80 en wat er allemaal uh, bij komt, dat hoort u dan straks. Eerst even Nederlands product, nogmaals, eerst Shocking Blue. En nu Nightingale van George Cash. sun to reach you. George Cash. En ze hebben maar twee hele mooie platen gemaakt. Deze Nightingale en Thanks for the Love. We gaan met de volgende plaat even terug naar het jaar 1972. En toen was er een meisje, tien jaar... en een groot fan van de groep die we zo meteen gaan draaien. Dat meisje is nu vandaag 51 geworden. Patricia, van harte gefeliciteerd met je verjaardag... en nog heel veel gezonde jaren. Hier zijn voor jou de dames en de heren van Middle of the Road... The talk of all the USA. Sally Carr en haar mannen Talk of All the USA. Dat was eh, Middle of the Road uit 1972. En dan gaan we nu iets draaien eh, van Cliff Richard and the Shadows. En Cliff and the Shadows zijn een eh, vast onderdeel in het programma... wat we van, 12 tot 2 op van 2 tot 4 op de donderdagmiddag gaan uitzenden. Matchbox onder de paraplu van ZFM Muziek Boulevard Live. En Matchbox die, draait muziek uit de jaren 50 tot en met 80 LP-tracks zangers, zangeressen, groepen en uh, instrumentale nummers en wat al niet meer. Maar vandaag dus eventjes nu uh, iets van Cliff in the Shadows uit 1972, nee 1965, dat is het. Het nummer heet Razzle Dazzle. On your mark, on your mark, get set, get set, now ready, ready, go! Everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, everybody razzle dazzle, it's all that long... Well, now here's a dance everybody can do. It's the head stews dance, and then the square cats too. I want you to take a chance. This is all you do. You just grab your baby, and don't you leave that spot. Then you dance like crazy. I give it all you got. You dance the razzle dazzle, if you're ready or not on your mark, on your mark. Get set, get set. Now ready, ready, go. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. It's all night long. one, two, and three. You jump and do Rosanna, oh, baby, you and me. You put your best foot forward, baby, can't you see? When you hear them holler, and you ain't nowhere, honey, you just follow, cause we're sure not square. Yeah, that's the razzle dazzle, I'll lift you everywhere. On your mark. On your mark. Get set. Get set. Are you ready? Ready. Go. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. Everybody razzle dazzle. it's all night long. Razzle dazzle, baby. but you got to go home with me. I forgot some good old love, and then I got some in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys and things will come by the dozen, but that ain't nothing but drugstore loving. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I yes around. Southern word, and I'm a man with a great experience. I know you got you another man, but I can love you better than him. Take my hand, don't be afraid. I wanna prove every word I say. I'm advertising love for free, so won't you raise your ad with me? Boys will call my dime my eleven, but that ain't nothing but ten cent love. Pretty little thing, let me light your count, cause mama, I'm sure hard to hell and I, yes I am. baby, here I am. I'm a man on the scene. I can give you what you want. Just come go home with me. I got some good old loving and I got better in store. When I get through throwing it on you, you got to come back for more. Boys will call my dime by my loving, but that ain't nothing but drugstore love.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 Zijn allereerste grote hit, die gaan we zo draaien. En ook zijn allereerste film Love Me Tender. Met daarin natuurlijk ook een grote hit. Maar nu Heartbreak Hotel. Well, since my baby left me, well, I found a new place to you so lonely, baby. Well, I'm so lonely. I'll be so lonely, I could die. Although it's always crowded, you still can find some room for broken-hearted lovers to cry there in the gloom. Be so, I'll be so lonely, baby. I'll be so lonely. I'll be so lonely, I could die. Keep flowing, the desk clerk's dressed in black. Well, they've been so long on the street, they'll never, they'll never look back and think it's so, think it's so lonely, baby. Well, they're so lonely, well, they're so lonely, and they could die. Well, if your baby leaves you, you baby will you be lonely? You'll be so lonely you could die. Dat klonk heel erg goed. Een jingle van Muziek Boulevard live. En wij gaan nu door met twee nummers achter elkaar. Ehm, allebei met de titel Rider erin. Eerst krijgen we Randy Newman met Rider in the Rain. En daarna de Doors met Riders on the Storm. Got a gun in my holster Got a horse between my knees And I'm gone desperado Raped and pillaged across the plain bride's in Tennessee. So I'm going to Arizona. gonna work. the taste Riders on the storm. Riders on the storm. Into this house we're born. Into this world we're thrown. Like a dog with Rider in the Rain van Randy Newman. En eh, we horen op de achtergrond het laatste stukje van Riders on the Storm van The Doors. Eh, we gaan even wat instrumentaals doen. En wat denk je, dat komt uit Nederland. En is ook weer een groep van eh, Robbie van Leeuwen. Eén plaatje maar gemaakt, de Six Young Riders. Maar het is wel een geweldig nummer. Let the circle be unbroken. Outsiders waren dit. En dat waren eigenlijk de motions. Ehm, maar dan eh, aangevuld met René Nodeldijk op de gitaar. We blijven even bij het Nederlands product en eh, wel uit de regio. Uit Beverwijk, de Bintangs. En You Can't Judge a Book by the Cover. You can't judge the apple by looking at a tree. can't judge honey by looking at the bee. You can't judge the daughter by looking at the mother. You can't judge the book by looking at the cover. Oh, can't you say? Oh, you can't judge me. I'm looking like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Oh, come on. Alright. you can't just a woman by looking at her mane. You can't just a sister by looking at her brother. You can't just a book by looking at the cover. Uh-huh. You can't just say, oh, you can't judge me. I'm looking like a farmer, but I'm a lover. Can't judge the book by looking at the cover. Come on. Just donderdagmiddag 2 uur komt ook de muziek uit de jaren 80 dus aan bod. En dit was een voorbeeld daarvan. Eh, Madonna met eh, La Isla Bonita. Eh, de laatste alweer van deze uitzending, althans het eerste uur. Hier zijn The Who en Pictures of Lily. I used to wake up in the morning I used to feel so bad got so sick of having sleepless nights I went and told my dad He said, son, now here's some little something And stuck them on my wall And now my nights seem quite so lonely In fact, I, I don't feel bad at all I don't feel bad at all pictures of Lily, Lily, oh Lily. als om donderdagmiddag eh, tegen 4 uur